12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Brabant zijn vanavond zeer waarschijnlijk twee treinen beschoten. In Breda werd een trein stilgezet op het station... waarvan de buitenramen kapot zijn. En ook in Eindhoven kwam een trein binnen met een kapotte ruit. Beide treinen zouden in de buurt van Gilserijen zijn geraakt. Mensen in de treinen bleven ongedeerd omdat de binnenruiten van het dubbelglas heel bleven. De politie onderzoekt beide zaken alsof het om een schietincident gaat. NS-directeur van Bokstel heeft via Twitter verontwaardigd gereageerd op het incident. In Duitsland heeft de burgemeester van Arnsdorf haar functie neergelegd... na aanhoudende dreigementen uit rechtse hoek. Arnsdorf kwam in 2016 in het nieuws toen vier mannen... een Irakese vluchteling met psychische problemen aan een boom vastbonden. Een van de daders was gemeenteraadslid namens de rechtspopulistische partij AFD. De 61-jarige burgemeester heeft de mishandeling altijd scherp veroordeeld... wat leidde tot een stroom van haat en doodsbedreigingen aan haar adres. Aan de mishandeling in een park in Gorkum ging mogelijk een langdurige ruzie tussen twee groepen scholieren vooraf. Het gaat om leerlingen van verschillende middelbare scholen die ruzie met elkaar zouden hebben gekregen om een meisje. Vorige week vrijdag liep dat uit op een confrontatie in het park waarbij zeker drie jongens door een groep van zo'n twintig andere scholieren in elkaar werden geslagen. De politie heeft een groot aantal verdachten in beeld, maar nog niemand aangehouden. Ook zijn er inmiddels vijf aangiftes binnen. Supporters van Excelsior hebben in de 18e minuut van de eerste divisiewedstrijd tegen FC Volendam een statement gemaakt tegen racisme. Ze staken een rode kaart in de lucht met het opschrift Geef racisme de rode kaart. Ze reageerden op de racistische teksten die Excelsior-speler Mendes Moreira vorig weekend te horen kreeg van FC Den Bosch fans. Het weer, wolkenvelden met in Zeeland ook wat regen. Minimumtemperaturen liggen tussen de 3 en 6 graden. Morgen vooral in het zuidwesten kans op regen.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 I'm not from the Bronx, but I still boogie down. F to the You never catch me on the welfare line. You got the perfect beat, I hear you say. But you better listen close, cause I'm here to stay. Oh, that I rock so good, I rock so strong, I rock so well, cause I last so long. I rock the mic with the greatest of beats for all the fine and the sweet and the young ladies. And when I say my rhymes, I know you want to fight. It's not right or polite, so we have to fight sound fresher than Wonder Bread. And all our brothers in the Bronx beste man uh, Luther Vandross. Al een tijdje niet meer onder ons. De remix van She Won't Talk To Me. fijn dat je erbij bent. Laat een eh, bepaalde plaat die je misschien het komende uur wil horen... even achter op het eh, forum en dansradio.in. Oh. appreciate and care for you. you up, I'm gonna love you down. I'm gonna love you all around. You were made for loving, and I can love you better. Keep you satisfied, girl. You can trust me, baby. So won't you open up your heart and let me come inside? I don't mean to be conceited, but I know I'm right for you. You need feels good lover that can love you like I do. I know how to treat a lady, and you can always count on me. I can give you everything you need. Baby, can I love you up tonight? night. I could feel just right tonight. I love you up tonight? There's things that I'd like to do to you tonight. Thinking about you, baby. I'm thinking about you, about you all night long. I'm thinking about you, about you. There's things that I'd like gehaald. Inmiddels een, eh, een straalverbinding dacht veilig te zijn... en dan toch ineens die controledienst voor je neus stond... waar je dan eventjes drie meter van in de lucht sprong... <laughs> omdat ze meestal onverwachts binnenkwamen. Ja, dat was grappig. Ja, achteraf dan. Op dat moment natuurlijk niet. Muziek van eh, Melbourne Moore ervoor. En When You Love Me Like This. En Midnight Star natuurlijk met Love You Up uit eh, 1990 ook. Deze ook leuk. De man met die mooie stem. Muziek van Bert Robinson. En Occupy My Love. and I need her to realize. upset to do is me. I'm so hard to hold it. You know you can't control it. All she wants to do is me. You gotta take me as I am, no expectations. I'm living each and every day like it's the end. But when to do is Deze man is inmiddels 68. Kwakkelt af en toe een beetje met zijn gezondheid. Ik heb het over uh, Peebo Bryson. All she wants to do is me. En daarvoor die eh, minder bekende Bert Robinson. Occupy My Love. Bij Van Late Night. Op de vrijdagavond 6 over half 12. En ja, we zijn inmiddels ook hoorbaar bij ZFM. Op de 106.9 in Zandvoort en omgeving. En uiteraard natuurlijk via 104.5 op de kamer. speciale remix. Ook worden we voorbij komen. Dean Edwards, Please Come Back. En natuurlijk de plaat van Seduce. Can Get You Out Of My Mind. en ondertussen kijk ik even op de klok en zie ik dat het alweer eh, nou, aardig in de richting van 12 uur loopt. Het einde van het programma, maar zover is het nog niet wil je er nog even op wijzen dat eh, deze aflevering ook wederom weer eh, te vinden is eh, dit weekend op Mixcloud. Op de eigen Mixcloud-site van DJ Frank van Leeuwen. Dan wel op de Mixcloud-site van Dance Radio zelf, ja. Even een tijdje terug met Temia. En zo komen we weer aan het einde van deze aflevering van, van Leeuwen Late Night. En ehm, ja, aangezien ik het een beetje druk heb met mijn werk... Eh, zal het ook de komende tijd weer wat lastiger worden om een eh, programma te maken. Het was vandaag ook weer een beetje... Ja, de vraag of ik het allemaal zou gaan halen. Dus de komende tijd, in ieder geval volgende week, ben ik niet aanwezig.